Maar de inspecteurs kregen daar geen toestemming voor. Iran blijft herhalen dat het nucleaire programma alleen bedoeld is voor het opwekken van energie. Maar volgens het Westen wil Teheran kernwapens maken. In Emmen zijn de directeur en drie medewerkers van een autoruit aangehouden. Het bedrijf zou verzekeringsmaatschappijen voor zeker 2 miljoen euro hebben opgelicht met valse en onterechte declaraties. De zaak kwam aan het licht door een piek in het aantal declaraties bij zeker 16 verzekeringsmaatschappijen. De politie heeft bij de vier arrestanten beslag gelegd op vijf huizen, twee auto's, contant geld en een aantal goudstaven. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een inval gedaan bij het Duitse hoofdkantoor van Philips in Hamburg. Het OM onderzoekt of een medewerker van Philips ambtenaren heeft omgekocht. Een woordvoerder van Philips zegt dat het onderzoek serieus wordt genomen en dat er volledig wordt meegewerkt. In 2006 werd ook al een huiszoeking gedaan bij Philips Hamburg. Toen werden meer dan 100 medewerkers van Philips, Mediamarkt en Saturn verdacht van omkoping. Uiteindelijk leidde dat onderzoek tot één veroordeling. De Hamburgse Philips-vestiging speelde ook een belangrijke rol bij een corruptieaffaire in Polen.